uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Nederland is tegen een Europees leger zoals Frankrijk en Duitsland willen. Op zijn wekelijkse persconferentie heeft premier Rutte dat signaal nadrukkelijk afgegeven... bedoeld voor de internationale gemeenschap. Rutte noemt de pleidooien van de Franse president Macron... en de Duitse, Duitse bondskanselier Merkel voor een Europees leger... op dit moment ondenkbaar en onverstandig. Hij vindt dat Macron en Merkel ten onrechte de indruk wekken dat Europa zonder de Verenigde Staten kan. Een voormalig crashmedewerker in Bussum... die zich schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik en kinderporno bezat... heeft anderhalf jaar celstraf gekregen. De rechtbank bepaalde ook dat de man drie jaar niet met kinderen mag werken. De man uit Soest van 50 werd opgepakt na een melding van de Amerikaanse autoriteiten. Die hadden kinderporno gevonden op zijn account bij een online opslagdienst. Bij een huiszoeking zijn ruim 1700 filmpjes en foto's gevonden. Later bleek dat de man in 1993 een meisje van 9 heeft misbruikt. Vanwege het gebrek aan onderwijzers gaat een tweede school een vierdaagse lesweek invoeren. Het is een school voor speciaal basisonderwijs in Geleen. Eerder voerde een school in Zaandam al een vierdaagse lesweek in. Een structurele vierdaagse lesweek is verboden, maar in Geleen krijgen vier groepen eens in de vier weken een dag vrij en steeds een andere klas. De clubarts van Ajax, die erbij was toen Abdelak Nouri vorig jaar op het veld werd getroffen door een hartstilstand, is vertrokken bij de club. Clubarts De Winter en Ajax kregen veel kritiek. En vanwege alle commotie was De Winter al een tijd niet meer in staat om bij Ajax zijn werk te doen. Het weer. De nevel en lage bewolking die er nog zijn verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het meest helder. Lokaal ontstaan wat mistbanken. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen. In het oosten wordt het lokaal min 4. Overdag wordt het snel overal zonnig en het kwik stijgt naar rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Op de A6 van Muiden naar Lelystad, 5 kilometer bij Lelystad, ook 10 minuten oponthoud daar. Op de A9 Amstelveen Den Helder bij Heilo ook 10 minuten verdraging. En datzelfde geldt voor de N247 van Amsterdam naar Horen. Daar kom je in een file van 5 kilometer tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland.